Vijf uur, René van Brakel met het NOS-journaal. President Saleh van Jemen is in Saoedi-Arabië voor een medische behandeling. Hij landde gisteravond laat op een militair vliegveld... en is naar een kliniek in de hoofdstad Riyadh gebracht. De president raakte vrijdag gewond bij een granaataanval. Deskundigen vermoeden dat Saleh na zijn behandeling niet terugkeert naar Jemen. Dat is volgens hen af te leiden uit de grote groep naasten van de president... die met hem naar Riyadh is gekomen. De president is al 33 jaar aan de macht en weigert ondanks hevige protesten op te stappen. Gisteren sloten de regering en de opstandelingen in Jemen een wapenstilstand... na bemiddeling door koning Abdullah van Saoedi-Arabië. Volgens de eerste berichten wordt het bestand nageleefd. In Maastricht is een man van 30 aan het eind van de avond om het leven gekomen bij een schietpartij. Volgens de politie in Limburg kwamen de daders zijn huis binnen en schoten hem dood. Zijn vrouw, die ook in huis was, is ongedeerd gebleven. De daders zijn voortvluchtig. De politie weet nog niet wat de aanleiding is voor de schietpartij. Bij de parlementsverkiezingen in Portugal vandaag gaat de strijd tussen de centrumrechtse Sociaaldemocraten en de socialisten van demissionair premier Socrates. Beide partijen vinden dat er bezuinigd moet worden... maar ze zijn het niet eens op welke manier dat moet gebeuren. Portugal heeft net als Griekenland en Ierland... miljarden steun van de Europese Unie toegezegd gekregen... om uit een diepe financiële malaise te komen. Maar moet wel dat terugbetalen onder strikte voorwaarden. De centrumrechtse lijsttrekker Pasos Coelho heeft gezegd dat hij die voorwaarden wil bijstellen. Hij ligt in de peilingen nu voor op de partij van Socrates. Het weer bijna overal droog, maar in het zuiden kans op een bui. In de ochtend wisselend bewolkt, later in het hele land buien. Vooral in het oosten vanmiddag kans op hagel en onweer. Het wordt tussen de 20 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. BNN. 4 over een minuut of tien ongeveer spreken we Willy Wartaal. Hij heeft voor ons een acht plaatjes uitgekozen. Acht van zijn favoriete liedjes. En hij gaat ze aan ons laten horen in Crack the Playlist. Later, na zessen, bellen we nog even met eh, de begeleiding van Daan Glory... Ehm, en Daan Glory zelf bellen we niet. En dat komt omdat Daan in het zwembad ligt. Ehm, en al best lang ook. Hij is namelijk gisteren om 12 uur s middags begonnen met zwemmen. Hij gaat 24 uur zwemmen en probeert op die manier een wereldrecord afstandszwemmen te, eh, te doen. Dat wereldrecord gaat hij niet meer halen, vertelde zijn coach al eerder in dit programma. Alleen het Europees record, dat zal zomaar nog kunnen. Dus eh, eens kijken hoe het met hem gaat. We spreken Marcel zo meteen en hij is de begeleider dus van Daan Glory. En onze Vera is naar de EO Jongerendag geweest. Ik zat gisteren een beetje op Twitter te kijken en EO eh, e Jongerendag werd gewoon worldwide trending topic op Twitter. Uh, zoveel mensen waren daar en zoveel mensen die aan het twitteren waren. Dus wij dachten, nou, dan moeten we Vera naartoe sturen. Die vindt het hartstikke leuk. En we gaan ook nog even doorpraten over Mart Smeets. Henk, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, goeiedag. Ja, Mart Smeets nog heel eventjes hoor, want uh, had er nog wel een mening over. Wat vind je van hem? Nou, ja, maar hij is er al zo lang, hè, die man. Ja. Dat, eh, die is eigenlijk, hij is niet weg te rammen natuurlijk, hè? Nee, nee, die krijg je niet meer van zijn stoel natuurlijk. Nee, dat kan niet meer. <laughs> maar, maar, maar zou die van zijn stoel moeten, vind jij? Nou ja, kijk, uh, er komt dus natuurlijk een moment dat het over is. Dat is, dat voor iedereen zo, maar, ik, zie, ik zie niet in waarom het nu zou moeten. Nee, ik, ik ook niet hoor. Ik ben, ik ben met je eens. Ja, waarom zou hij nu per se weg moeten? Ja, waarom? Ja. <laughs> ik zou zeggen, zolang het nog allemaal goed gaat, dat gaan. Ja, ja. En dat eh, wat jij vertelde over, die, over dat gedoe met je tent, kan ik me ook herinneren. Ja, dat, hij, <laughs> dat, hij, dat hij zo onder de dekzeil zat. Ja, ja dat was lachen. <laughs> en, maar vond je, had je toen ook al zoiets van, nou, dat doet hij toch goed, zeg? Ja, maar kijk, hij heeft vroeger ook het voetballen gedaan en zo, weet je wel. En als je hem ook hoort, eh, eh, hoort praten, over het wielrennen, dan kan hij dat zo vertellen op, op een manier van... Ach, wat zeur je toch, we weten toch dat er doping is. Je moeten niet over praten, dat weten we nou eenmaal. Ja, ja. <laughs> maar vind je, dat dan, vind je dat dan vervelend dat hij... Ik bedoel, hij, kan ook eh, er wat kritischer ingaan en dat hij daar toch over gaat beginnen. Maar hij denkt nu van, nou, laat me zitten en het nee, Nee, nee, nee, hij is wel kritisch. Alleen, hij is wel kritisch, maar hij beseft zich... Het valt niet uit te bannen. Nee, dus het is niet het enige wat, eh, wat wielrennen beheerst. Dus eh, we kunnen wel over door etteren de hele tijd, maar dat heeft ook geen zin. Nee, kijk, eh, eh, moet je horen, wie weet. Eh, je, je, kunt ook zeggen bijvoorbeeld... er zijn zoveel dingen die in de sport niet, niet deugen. Kijk, van, wat er gebeurt van de week. Er zijn verkiezingen. Er moet iemand gekozen worden bij de FIFA. Is één kandidaat. Ja. <laughs> ja. <laughs> dus ik bedoel maar... <laughs> Ja, maar het is nou erger ja. dat een wielrenner dat hij doping neemt of dat er maar één kandidaat is. Ja, nou ja blatter tegen blatter was het, hè? Ja. <laughs> <laughs> Dus kijk, weet je, kijk, wat mij wel opvalt in de sport, en dat is niet enkel bij wielrennen, maar ook bij voetballen en zo. Je kan gewoon zien dat sommige dingen gewoon helemaal niet deugen meer tegenwoordig. Ja, ja. Kijk, en dat is wat hij bedoelt. En hij bedoelt gewoon van, ja, we weten allemaal wel het, gaat om het wielrennen, het is een mooie sport, maar die doping eromheen is niet meer uit te wennen. Want het zou gewoon, er moet, weet je wat het is, dan moet je dus niet enkel al die wielrenners doen, maar dan moeten dan moet er dus alles wat er omheen hangt, al die ploegen en al die mensen die gerelateerd zijn aan die ploegen, die moeten ook weg, want die zijn de boosdoenders. Ja, ja, ja, ja maar dat zit ook zo in die sport ook natuurlijk. Hè? Die, eh, ik bedoel, het, het, het, het, begint al bij voedingssupplementen natuurlijk. Ja, dat is niet... Dat is niet dat hebben we gewoon... Kijk, eh, wij zijn wel, vind ik hoor, in zijn algemeenheid... Het, onze, het is onze uh, volkshart... als er zich een probleem voor aandoet... Dan zeggen we met z'n allen, ach, dat loopt niet zo vaart. En dan laten we dat net als op een, als een als een pannetje op, een, eh, op, op het gas staan. En dan is het zo vreselijk doorgekookt, dat je het niet vreten. <laughs> Ja. <laughs> dus jij gaat binnenkort weer lekker naar, uh, naar Mats Mees kijken. Ja, ja en dat programma van hem trouwens, het heet De Avondetappe. Oh, De Avondetappe, dat was het inderdaad. Ik vind het altijd een heel leuk programma dat en dat hoort ook een beetje bij de zomer. <laughs> het eh, is een typische uh, Ja, daarom ook, hij zit keurig altijd inderdaad op het reisje of zo. Nou ja, ja. ja het, ik vind ook altijd dat hij een hele mooie, hele mooie tune heeft hij altijd. Ja, van Dalida is dat, hè? Een hele mooie tune heeft hij. Ja, dat is waar, ja. Dat heeft hij, en, en dat vind ik dan wel mooi, want volgens mij heeft hij dat zelf uitgekozen. En is dat echt gewoon de, de, de invloed van Mart Smeets? Dat hij Dalida uh, eh, dan uit de kast trekt om, eh, om, dat, om dat liedje weer te doen. Wacht hier, ik heb, ik heb hem, ik heb hem, wacht even. Zeg, wat is er gebeurd eigenlijk? met het eh, radioprogramma van Marseille. Nou, dat heeft, volgens mij heeft hij dat nog op, eh, ja, op Radio 2. Ja, voor de record, weet je wel. Ja, dat, volgens mij heeft hij dat nog steeds op Radio 2. Ja? Ik denk het wel, ik denk het wel. Op Radio 2 toch? Ja, ja, klopt, ja, ja. Nou, dat was ook eh, een goed muziekprogramma hoor. Ja, zeker. Ja, en dan goede liedjes altijd met Leo ja, Blokhuis deed dat. Ja, hij houdt wel van de muziek ook, die man. Ja, ja. Daarom zeg ik het ook, want het is een heel, dat is een hele mooie tune. Ja. Als je hem, als je hem hebt, kan je hem best wel draaien. Ga ik doen. Henk, het wordt een vrolijke zomer, vermoed ik zo. Oké, okay, de zo, hè. Tot ziens, hè. Hoi. Hoi. Buenas noches, mio amor. Bonne nuit, que Dieu te garde. À l'instant où tu t'endors, n'oublie jamais que moi, je n'aime que toi. Buenas noches, mio amor. avec toi mon cœur bavarde. À la vie et à la mort, tu es à moi, sinon prends noches, mi amor. Sheriff de rêve. pense à moi quand tu t'endors, toujours, toujours, pense à notre amour. J'entends au loin des guitares qui enchantent la nuit noire et résonnent sous les beaux cieux se remercie la Madone Pur le joies qu'elle le donne, pour ce bel amour qui n'appartient qu'à nous. Buenas noches, mio amor. Bonne nuit, fede borrego. Pense à moi quand tu t'endors toujours pense à notre amour. Buenas noches, mi vermoed dat het niet eh, de favoriete plaat is van eh, de Spuit- en slikkerredactie redactie bij BNN... maar het is wel een heel mooi liedje. Eh, Dalida, zo heet ze, en Buenas Noches, zo heet het liedje. En dat is dus altijd de, de, de, de, de titelsong van de avondetappe. En dat is er ook deze zomer weer. Hij krijgt wel concurrentie trouwens van, van Wilfred Gené. Die gaat ook een, een tourprogramma doen op RTL. Maar ik blijf toch gewoon kijken naar de avondetappe met Mart Smit. Goed, het is tijd voor eh, Crack the Playlist. Elke week mogen bekende Nederlanders heel even onze playlist kraken. Mogen ze even laten horen wat ze zelf leuk vinden aan muziek. En deze week um, is... Kijken wie is aan de beurt, die zullen we doen. Oh ja, tuurlijk, Willy Wartaal van de Jeugd van Tegenwoordig. Crack the Playlist. Willy Wartaal van de Jeugd van Tegenwoordig, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Ja, heel goed. Met jou ook? Ja, zeker. Ik ga wel lekker Ja, dan, Ik, ik zat zo te denken, want ik was laatst bij de 3FM Awards. En eh, nou, daar sleepten jullie weer wat binnen. En ik dacht, dit kan wel eens weer eh, opnieuw een zomer worden voor, eh, voor de jeugd. Ja, ik, ik, ehm, ik ben er helemaal klaar voor. Dus laat maar komen. Get Spanish gaat ook wel lekker volgens mij. Ja, iedereen is daar helemaal lyrisch over, hè, over Get Spanish. Dat is ook het allerbeste nummer ooit. <laughs> Hoe, wie, heeft het, wie heeft het geschreven? we schrijven alle nummers altijd samen. Oké. Dus dat, dat komt gewoon eh, een, joint venture van alle mannen. Ja, dus dan, en dan bedenken jullie samen Los Gezelligitos? Uh, eh, meestal is, eh, is wat je zegt, dat heb je zelf verzonnen. Ja. dat kleine doen we samen. Oké, ah, oké. Nou goed, laten we je platen gaan doornemen die, die je naar ons toegestuurd hebt. Ehm, ik neem aan dat ze in een willekeurige volgorde staan, dus laten we gewoon bij, bij nummer 1 beginnen. Michael Jackson met One More Chance, waarom die plaat? Ja, Michael Jackson, daar ben ik echt gewoon al heel lang daar was ik altijd fan van. En toen hij dood was, was ik daar nog, ben ik nog steeds fan van Gewoon nog, nog, nog steeds hetzelfde gevoel of zo. En uh, ja, One More Chance vind ik wel vet, want het, het, is geschreven door R. Kelly. Daar ben ik ook fan van. Oké. Ja, dus dat, dat vond ik wel vet. En als je goed luistert naar, eh, vooral naar de uithalen, dan hoor je ook, dan hoor je ook dat R. Kelly het heeft geschreven. En, en, en Michael Jackson zingt ook een beetje op een R. manier. Dus dat vind ik wel vet. Maar dit is wel dan, dit is wel dan een beetje van zijn latere periode dan, hè? Ja, dit is best wel een oud nummer, ja. Een eh, nieuw nummer. Sorry. Ja, ja. Een recent nummer, ja. Ja, eh, het, ja ik, ik, dacht gewoon, ik moet sowieso iets van Michael Jackson. Oké. En eh, toen dacht ik, ja, waren niet deze? Gewoon die laatste ik ook wel eens. I'm gonna do my best to make it right. And go on without you by my side on shelter. the striking rain only on me. Hurts so bad sometimes it's hard Michael Jackson, One More Chance, geschreven door R. Kelly. En de volgende plaat is ook van R. Kelly. I'm a Flirt, waarom die plaat? Ja, R. Kelly heeft zo'n ding gemaakt. Hij is een, ik vind hem heel goed. Hij schrijft en produceert dingen zelf. En hij heeft wel vaste, vaste toetsenisten en vaste gitaristen en zo. Maar hij doet heel veel zelf. En hij heeft een soort van hij heeft een soort van, eh, soort van karakter gemaakt dat hij soort van je vriendin steelt en zo. Zo noemt hij, hij verstilt je vriendin. En dat is, dat is eigenlijk zijn hele ding. En dan heeft hij seks met haar en zo. Mhm. Dat is, dat is zijn, hele, zijn hele imago. En dat vind ik wel grappig. Hij kan daar steeds weer op een andere manier een liedje over schrijven. En dit is weer zo'n liedje. En hier heeft hij, heeft hij t in erbij gevraagd. Dat is zo, ook zo'n R&B-zanger. En die gooit altijd autotune over zijn stem. En het is gewoon... Eh, het is potsierlijk en geweldig door elkaar heen gaan. Is het niet een, eh, enorme gladjakker? Of juist een, een enorme eikel? Ja, ik, waarschijnlijk van allebei een beetje, Joh. <laughs> ja, denk ik ook. Uh, I'm a Flirt, die plaat gaan we draaien van R. Kelly. I'm, I'm, uh, I'm a flirt. Soon as I see her walk up in the club, I'm a flirt. Winking eyes at me when I roll up on them dubs, I'm a flirt. Sometimes when I'm with my chick on the low, I'm a flirt. And when she's with a man looking at me damn right, I'm a flirt. So homie. trust her. Then don't bring around me because I'm a flirt. Now I swear to tell the truth and the whole truth. When it comes to those, I'll be pimping like I supposed to. Rolling like I supposed to. Shining like I supposed to. In the club, freaking with honeys like I supposed to. I don't understand when a player brings his girlfriend to the club. Freaking all on the floor with his girlfriend in the wonder why all these players trying to holler at her. Just soon as she go to the bathroom player, I'm gonna holler at her. A dog on the prowl when I'm walking through if I could, man, I probably would fuck with all of y'all. Yeah, yeah, homie, you say she your girlfriend. But when I step up to her, I'ma be like cousin. Believe me, man, this is how them players do it in the shot. And plus, we got them player at flirters in the shot. Now, the moral of the story is cuff your chick. Cause hey, I'm black, handsome, I sing, plus I'm rich, and I Soon as I see her walk up in the club, I'm a flirt. Winking eyes at me when I roll up on them dubs, I'm a flirt. Sometimes when I'm with my chick on the low, I'm a flirt. And when she's with a man looking at me damn right, I'm a flirt. So homie, don't Now if you walk up in the club with a bad chick and she looking at me, then I'm gon' hit. Man, jacking for chicks, I tried to quit it, but I'm a player, homie, so I had to hit it. While you buying her drinks in the club, acting like you in love, stunting like you all thug. We were switching numbers. She looking at you and I walk by. You turn your head, she wink her eye. I can't help it if she checking for a platinum type of guy. She be calling me daddy and I be calling her mommy. She be calling you Kelly when your name is Tommy. I don't know bring around me. Let me remind you that I am the king of R&B. Do you know what that means? That means if you love your chick, don't bring her to the VIP, cause I might leave with your chick. Just keeping it real, it's a player's field. Don't take no chick to the club when you just met him. Cause I'ma flirt with her, and he gon' flirt with her. And if she looking that good, she gon' flirt with her. I'ma flirt Soon as I see her walk up in the club, I'm a flirt. Oh, yeah. when I roll up, big leave it, I'm a flirt. Sometimes yeah. when I'm with my chick on the low, so I'm a flirt. And when she's with a man looking at me, damn right, I'm, a flirt. So homie, don't bring your girl Ooh, to me, yeah, cause I'm a flirt. And baby, don't bring your girl me when I I'm a flirt. R. Kelly, I'm a flirt, crack de playlist met Willy Wartaal van de jeugd van tegenwoordig. En heel goed een liedje van jezelf uitgekozen. Al, ja. al die dingen, ja, dat, is, dat staat op het, um, op het laatste album. Ja. En het is een van mijn favoriete nummers, omdat, omdat ik niet goed weet wat voor stijl het nou precies is. Als je de muziek luistert, ik kan het niet echt van ergens bij, eh, bij gooien of zo. En, en, en, en, dat vind ik altijd wel leuk. Als, dan is het goed, denk ik. Ja, ja dus dat, dat, dat mensen niet zeggen van dit is een hip-hop liedje of dit is een, eh, weet ik veel, electro liedje. Maar, en niet eens per se wat mensen zeggen, maar dat ik het zelf niet gewoon ergens bij kan... Eh, bij kan schuiven, ergens onder kan brengen. Dat, dan, volgens mij is het dan gewoon goed. Nu hebben heel veel mensen, denk ik, eh, regelmatig eh, liedjes van jullie in hun hoofd zitten. Dan, eh, dan zing je die onder de douche of zo, of weet ik veel wat. Heb jij dat ook nog, dat je, dat je door de stad heen loopt... en dat je dan een beetje stiekem je eigen liedje gaat neurien? Um, eigen liedjes eigenlijk nooit. Nee? Nee, nee gek hè. Ik luister ze ook niet... Nee, ik luister ze ook niet echt meer. ik doe ze zo vaak live, dus dan, ik weet het niet. Er zit wel altijd, zit wel altijd een liedje in mijn hoofd, maar niet iets van mezelf eigenlijk. Ja. Tenzij ik het echt net gemaakt heb. Tenzij ik het echt vanmiddag gemaakt heb en s'avonds zit het dan nog soms wel in je hoofd. Maar dan, zit, je hem nog uit te werken in je hoofd eigenlijk? Ja, ja, ja bijvoorbeeld. Maar ik heb nog... Eh, maar het is niet dat ik eh, door de stad loop en eh, deze donkere jongen komt zo hard mee. ik, we, gaan we gaan hem draaien. Al die dingen van de jeugd. Yes. Meet me up at ya. It's going down. Meet me in the focal booth. It's going down. Meet me, meet me, pick in the good fire mood. Shit is going down. It's going down. Daddy niggas, yeah, yo. Bakoma met met en bakoma met zonder. Bakoma met erop en bakoma met eronder. Al the dingen. Al die dingen. Al die dingen. Al die dingen. Al die dingen. Al die dingen. al die dingen. Al die dingen. We komen met meer, en we komen met zonder. We komen met erop en we komen met eronder. Al die dingen. Al die dingen. Al die dingen. Al die dingen. Al die dingen. Al die dingen. Al die dingen. Al die dingen. We komen met z'n vier als een kip Drie alcoholisten en een dikzak. Dat is heel veel smaak in je scheurtje. En dat allemaal voor een euro. De schoen is impeccable, noem me Wibbeling. Hoe? Wibbeling. Wat? Wibbeling. De schoen is impeccable, noem me Wibbeling. Hoe? Wibbeling. Wat? Wibbeling. Dus never nooit vriendje. We gaan het eten, hou het minder dan het tientje. Wat moet ik voor je liegen? Zal ik voor je zingen? kom mee naar uitje, dan doen we al die dingen. Al die komen dingen. met met en we komen met zonder. We komen met erop en we komen met eronder. Al die dingen, al die dingen, al die dingen, al die dingen, al die dingen, al die dingen, al die dingen, al die dingen. We komen met met en we komen met zonder. We komen met erop en we komen met eronder. Al die dingen, al die dingen, al die dingen. Kan ik gaan? Kan ik hier? Al die dingen. ABC brak baboes, chaka. Turquoise patas, dat is Faber papa. Kaal als een kut en harig als appa. Kanker serieus en grappig als haha. Drank in een met wat verse shit. Inspecteer met fjezen het menu. En als je het niet wist, dan zeg ik het je nu. ook komt chic met de, met te letter Q we lekker, daarna gaan we slecht. Gewoon rustig als een aardappelgerecht. Er wordt aandacht aan besteed en waarde aan gehecht. Gewoon rustig, dames allemaal net. Broccoli, iets gezond als vitamintje. Wibbelientje, never nooit vriendje. Fias Wederom het feesten, yeah yo like a blizzard, sneeuwstorm op de piste. We komen met net en we komen met zonder. We komen met erop en we komen met eronder. Al die dingen, al die dingen, al die dingen, al die dingen, al die dingen, al die dingen, al die dingen, We komen met met en we komen met zonder. We komen met erop en we komen met eronder. Al die dingen, al die dingen, al die dingen, al die dingen, al die dingen, al die dingen, al die dingen je laat mij 15 doen. Waarom? Je houdt niet van me. Oh waar te beginnen? Waarvoor denk je dat we zingen? Begin te beginnen dingen nu naar mijn huis te brengen. Niet te veel lullen, dus breng me meer spullen terug. Ik wil al die dingen op tv. In nu ik kijk, wil ik een nieuwe tv. Nog meer spullen op tv. Hou het volk entertain. Dat verkoopt voor iedereen. op Winfrey, jij, voetbalvrouw. Niet te vertrouwen. Hou van mijn wijf, maar je ziet mij geen tassen sjouwen. Huis met een koffie een kloffie, afhalen rotti, helemaal latti. Peuken bij de sloffies, meuken met de schoffies. Al die, al die dingen, all is lovely. dingen van de jeugd van tegenwoordig. En eh, nou, tot zover eh, kon ik lekker bij, uh, bijblijven. met je playlist, Willy. Maar nu gaan we naar Wakka Flokka met Heart in the Paint. Nooit van gehoord, echt waar. Ja, ja, ja. Dit is echt... dit is van Amerikaanse hip-hop shit. En het is best wel... Het is nu echt heel groot in Amerika. En het is... maar het, het, is... Het is eigenlijk begonnen als allemaal underground zitten van die negers in de ghetto die gewoon rappen over mensen doodschieten. En, nou, niet per se mensen doodschieten, maar meer mensen beroven. En als je dan, en als je dan eh, eh, per ongeluk moet doodschieten, ja, dan moet het maar, weet je, want ze zijn je aan het beroven, zeg maar. Dus, ehm, en het, die muziek klinkt ook dus echt heel slordig en eigenlijk is het gewoon heel slecht. Maar mhm. er zit gewoon een energie in die gewoon wel gewoon, eh, die wel een beetje verslavend is of zo. Maar is dat, dan e- is dat dan een energie omdat het echt is of zo? Nou, ik geloof niet dat er iets is dat echt is eigenlijk in, eh, in, die, in die hele Amerikaanse muziek zien. Want het is sowieso ook van alles, ik denk dat van 40% wat, eh, wat, wat Nederland bereikt op, op tv is, is, uh, is geschreven door iemand anders. En rappers claimen juist altijd dat ze alles zelf doen. Dus, het is, is ik geloof echt niet dat... ik weet, hij ken, misschien kent hij wel iemand die echt een keer iemand beroofd heeft of zo, maar ik, ik weet het niet, weet je. Ik, ik heb geen idee. Het, is meer gewoon als ik naar luister, dat het gewoon vol, ja, heel vol energie klinkt. En dan wordt geschreeuwd en het is gewoon... Het klopt gewoon helemaal niet. En eigenlijk, moet ik het, eigenlijk, eigenlijk moet ik het ook gewoon helemaal niet goed vinden. Maar het is <laughs> toch gewoon heel vet. Walker. I go hard in the motherfucking paint, nigga. Yeah. Leave you stankin', yeah. nigga. What the fuck you thinkin', nigga? I won't die for this shit or what the fuck I say. Front yard, broad day with the SK. See Gucci, that's my motherfucking nigga. I hang in the jail with them hit squad killers. Walk a flock of flame, boy, the hood ass nigga. Riding real slow, bending corners. Got a main bitch, got a mistress, a couple of girlfriends. I'm so rich. Keep my dick hard and keep me smoking. You get pills free, shouting no joking. And what I stand for. and G's in the Vice Lord. Essays in the Migos freestyle off the dome. Glory squad, walk a flock of flame is fucking home. I go hard in the motherfucking paint, nigga. Leave you stankin', nigga. What the fuck you thinkin', nigga? I won't die for this shit or what the fuck I said. Front yard, broad day with the S. Gucci, that's my motherfucking nigga. I hang in the down with them hit squad killers. Walk a flock of flame on a hood ass nigga. Riding real slow, bending corners, my nigga. What's up, Quincy nigga? What's up, Fort nigga? Black out on that nigga. Make your mama's mama with you. Hope you got your killers with you. Hope you got your niggas with you. Hope your goons riding with you. They gon' fucking miss you, nigga. Nigga, what a attitude like Easy Q. When my little brother died, I said, fuck school. I picked the burner up and I grabbed some marijuana. Two years later, screaming out, you're on a Glock 9 to SK if you want the beat. Shouted point blank range, I put your ass to sleep. Shouted talk is cheap, so watch what you say. Broad day and a this shit legal. I go hard in the motherfucking paint, nigga. Then you sinking, nigga. What the fuck you thinking, nigga? I won't die for this shit or what the fuck I say. Front yard, broad day with the SK. See Gucci, that's my motherfucking nigga. I hang in the jail with them hit squad killers. Walk a flock of flame on a hood ass nigga. Riding real slow, bitch. Water, water, water, water, I go hard in the motherfucking paint, nigga. Then you sinking, nigga. What the fuck you thinking, nigga? I won't die for this shit or what the fuck I say. Front yard, broad day with the SK. that's my motherfucking nigga. I hang in the jail with them hit squad killers. Walk a flock of flame on the hood ass nigga. Riding real slow, been corners, my nigga. De energie en het liedje Hard in the Pain van Waka Flakka. Heet, zeg ik het zo? Waka Flakka? Waka Flakka Flame, ja zeker. Waka Flakka Flame. En dan uh, eh, Toets in the Metals met Daddy's ja, Home. Ja, ja. ja, ken je dat nummer? Nee, nee, nee, sorry. Nee. Ja, dat is een soort van... Uh, Funky Kingston heet het album volgens mij. Dat is mm -hmm. een soort van eh, het is een soort van funkachtig album hebben ze toen opeens gemaakt. Oké. En, eh, en dat nummer is wel echt heel vet. En hij, en hij zegt ook hij, hij, vertelt een verhaal dat hij in een visioen volgens mij van iemand een naam kreeg. En die naam die kan ik gewoon niet verstaan. Dus als iemand weet welke naam dat nou is, welke naam hij nou krijgt in het nummer, dat zou ik echt heel graag willen weten. En, en, en eh, wanneer zegt hij dat ongeveer, weet je dat? Ah, dat is een heel lang stuk gesproken. Een soort van in het midden van de nummer zit een soort van gesproken gedeelte. En meteen na het gesproken gedeelte gaat hij weer in, in een soort van zang. En daar zegt hij die naam, maar die verstaat gewoon niet. Oké, we gaan met je meeluisteren naar ja. uh, eh, toetsende metals Daddy's Home. Want you to play the me, brother. Just do it for me. begging you to play something for me, brother. Now. Oh, yeah. Want to play something for me? Yeah. Sing my song for you, Daddy. Yeah. Tell my mommy for me. Oh, I just tell her hard. Nah, nah, yeah. till I that I'm right here. I'm longing to see my mommy. I want to hold her up. I want to talk with her. I want to kiss her. I want to shake her hand. But it was just a dream, just a dream. And as I decided my mind to go home, so I just started to rock my grip and walked towards my door. I met a girl whose name Jean. She said, Toots, you know, I gotta give you a new name before you leave this place. I asked her why. She said, just because you look to be very great. they say I gotta call you. Mister, Mister something about now. That's my name. Yeah, yeah. Oh, baby. hmm Don't know why the me. home. Now now now you you you see see see see me, me, me, me, me, That's my new name. Zimmy, see me, now you king. That's my new name. Yeah. Crack de playlist met Willy Wartaal van de Jeugdvertegenwoordiger. Goedemorgen Willy. Hallo. Hallo. Uh, El Cata met Loca Constitui Quere ik. Dit was... Zoiets inderdaad. Ik, weet, ik, weet, ook niet hoe je het uitspreekt. Ja, nou, het is wel grappig. Er was een nummer eh, van, eh, van, van Shakira. En ik vind Shakira echt verschrikkelijk. Toen had ze opeens een nummer en dat vond ik heel vet. En dacht ik, hé, maar hoe kan het nou? Ik trek het niet goed. En ik vond het refreintje ook heel leuk. En toen ging ik het dus opzoeken en toen, en toen bleek dus dat ze dat nummer ze ehm, dit nummer dus gecoverd had van El Qatar. Het is een soort van ja, eh, Dominicaanse rapper-achtig. En die, um, ja, dat is ook een beetje een soort van underground-achtig ding. En die eh, zijn album, eh, als zij een, album opnemen, dan pluggen ze gewoon bij een optreden gewoon een soort van een een, een recordapparaat in. Gewoon, dat nemen ze dan gewoon op en dat knippen ze dan in stukken. En dat is dan het album. <laughs> Dus dat is wel vet altijd. En, uh, en hij verzint altijd soort, eh, grappige dingetjes of leuke dingetjes, leuke zinnetjes. En, en dat was dus ook dus dat loca, loca, loca wat hij zegt in het nummer. En daar heeft Shakira dus gewoon een hit omheen gebouwd. Maar deze gast heeft het al vaker gedaan. Want hij heeft ook eh, een, een, nummer van Pitbull. Wat, uh, wat soort van heel dom domme, dat die, van domme house hit heeft hij ervan. Ja, ja, van I Know You Want Me. Eh, dat die zin, dat die zin heeft deze gast dus ook bedacht. Ah, oké, kijk aan. Ja, dus, hij is, hij is, dus daarom is hij heel grappig. En die muziek klinkt gewoon echt alsof je... Als, als, het is gewoon, het is, het is muziek die jongeren daar gewoon maken, zeg maar. Dus waarschijnlijk, als ik daar zou wonen, zou ik dat maken. Oké. Zo, voelt het of zo. Eh, ik, we gaan hem draaien, ik doe hem nog één keer. Loca consi xutuquere van Elkata. Oh. <laughs> Ella no matica ni se pone bruta. El patrón. Y amanece en cuatro globos el mío. Ya. www.catelpatrón.com Ella está por mí y por ti borró. Y eso que tú tienes dos y yo ni un kiki. Ella está por mí, y por ti borró y eso que tú tienes dos. Eh. Y yo ni un Ella se hace la bruta pa' cotizarse contigo al fin y que te sacas se lo conmigo. Te da pile cotorra para tenerte en alta. Tú le coges la vaina y conmigo es que mata. Tú eres un bacano, yo soy un palomo de quina. Pero tú también vitilla me tienes surtido en vitrina. Palomón, los va a tocar va me tienes rodando en tu maquinón. Y loca con su tigre. Loca, loca, loca. loca con su tigre. Atracado me tienes surtido. Ella está por mili, es por ti borrador. Y eso é que tu é eu y yo ni un tiquiti. Ella está por mí. te borró, borró. Eso que tú tienes todo. ruedo en un BM, toda la vaina con de todo. Vive en un casón con piscina en el millón. Come de lo bueno, viste de lo caro. Joven empresario que fuma buena mano Mi casa es de zinc, me mamá cuando llueve si me tiro palomina. Me quedo en el 9. Luchi con el Villar, mafo cuando empeño ese que hallo. Y si no estoy feo. Cuesta la carrera y practica el polo. Yo voy al de y siempre ando en polo. pronto bajo aire, yo bajo el solazo. Tú ves periñón y yo bebo agua en jarro. Loca con su Loca, loca, loca. Está atracado, me tiene surtido. Ella está por mí, y por ti borró. Y eso que tú tienes dólar y yo ni un kiki. Ella está por mí, es por ti borró. Borró. Y eso que tú tienes dos y yo ni un kiki. que no tienen veneno para llegarle a mi chaleco. El patrón. No, el patrón. Uh. Blow, Blow. ellos siguen saliendo y yo sigo matando. Oye, yo tiene de mamero machacando en baja. Elegancia de Callejón Maní. Ella está por mil y por ti borrón. Y eso que tú tienes tú, y yo ni un kiki. Ella está por mili, es por yo no sé qué es lo que ni tampoco sé de vino en mi ranque que la revuelco mi vitilla de asesino. Yo no la chanceo, maldad, volví la cuarta. lo que te que llegue en el cielo la mata. Loca con su tigre. Loca, loca, loca. Loca con su tigre. Loca, loca, loca. Loca con su tigre. Loca, loca, loca. Loca con Atracado me tiene tío, Ella está por mili y por ti y eso que tú tienes todo y yo ni un kiki. Ella anda por mí, por mí, es por de borró Y eso que tú tienes todo y yo ni un kiki. Ya para lo te da buenos risos yo viajo sin perrer y me doy mi chafuzón. Tienes dos mangados, sin embargo te dio un borra, el 9 está por mí. Porque soy un palomo. Ratatá. Llévalo por la sombrita. Arrastra. Uy. Ya. Dale cariño, manito me borré. Ya. Viene mambo a cuarta. Que que flow, flow. Ellos siguen saliendo y yo sigo matando. La liquida con dos, atracado. Het Spaanse liedje van El Cata, we doen het niet nog een keer. Eh, vervolgens <laughs> gaan we Willy naar, naar, een, naar een man. En ik, moet, ik, ik, wil, ik mag natuurlijk niet veel zeggen wat ik vind van jouw liedjes. Maar de Angelo vond ik vroeger echt verschrikkelijk. Totdat op een gegeven moment had hij een liedje en toen raakte hij me. En toen dacht ik, ja, dit is vet. Maar vroeger trok ik het echt niet. Ik snap het ook heel goed, want ik heb het, ik heb het album, uh, dat album heet Voodoo volgens mij, dat heb ik echt eh, een half jaar geleden pas voor het eerst geluisterd. En toen vond ik het echt, echt heel goed. Maar toen hoorde ik ook wel van, nou, als ik dit soort van een paar jaar eerder had geluisterd, dan had ik het gewoon echt niet goed gevonden. Het is al echt een ding. Het is die hele lome shit. Maar dat is, is echt wel heel vet, want het, hij eh, heeft gewoon een hele vette band bij elkaar gezocht. En eh, op de bas is Pino Palladino, zegt dat je wat? Eh, nee, nee, nee. Beste bassist van de wereld. Oké. En, en op de drums heeft hij Questlove, dat is de drummer van de Roots, die met die afro... Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja, heb ik al gezien, ja. Dus, ja, dus echt, het is echt een hele vette band. En ze hebben het ook gewoon echt op de oude manier opgenomen. En eh, ik, ben er nu, ik zit er nu gewoon in. Ik ben er nu gewoon verliefd op. Maar het is echt wel gewoon eh, tien jaar te laat of zo. Maar het is wel echt wel vet. Ja, is, is D'Angelo een beetje een artiest zoals jij ook al zou willen zijn? Namelijk dat hij dat je, dat die precies doet wat hij zelf wil. En de mensen erbij omheen zoekt die hij zelf leuk vindt en goed vindt? Ja, ik vind, eh, iedereen zou dat gewoon moeten doen, toch eigenlijk? Ja, maar ja, er zijn zoveel mensen die het niet doen natuurlijk. Ja, precies. Maar dat is eigenlijk wel de enige manier, de enige manier die, die, die goed is volgens mij, toch? Ja. Dat is gewoon hoe je, hoe je bezig zou moeten zijn als je iets gaat schrijven eh, en het maakt niet uit wat je schrijft. Als je ook het is een film of weet ik veel. Dan ga je ook gewoon proberen om gewoon de beste mensen bij elkaar te zoeken. Om gewoon om, eh, dat wat je geschreven hebt gewoon uh, ten, ten gehoor te brengen, toch? Ja, gelijk heb je. Lome muziek op de zondagochtend. Devil's Pie. Yes. song. Stand in line, mobile slice of the devil's pie. Drugs and thugs, women, wine, three or four at a time. Watch them all. Stand in line, mobile slice of the devil's pie. Who am I? Justify all of you. in our eye. I myself feel the high of all that I despise. Behind the jail or in the grave, I have to live. Bet I may. And if I die before I wake, I hope the Lord don't hesitate. Get to hell, went to hell. Tell my babes, all is well. And all them fools, so for sale, sitting next to just hell. Pain scream in my head, on my head, on my bed. Let my heart, let my head, get this benefit. Just like. Watch us all stand alive, folks like some devil pie. Drugs and thugs, they fight, three or four at a time. Watch them all stand alive, folks like some devil pie. Main ingredients uh, to this dish goes like this. Here's the list: materialistic, greed and lust, jealousy, envy, bread, dough, cheese, flashes cash and cream. Temperatures a high degree. Come to feast. Hell is this all about? Apocalypse, ain't no doubt. Everybody's holding out. All the loot, all the clout. Right or wrong, we do or die. Only vengeance can pacify. Watch your back, so will I. In these days and times, the slides won't buy why, why. Till we fry, watch us all stand alive. Folks like some devil Drugs and thugs, women, wine, three or four at a time. Watch them all stand alive. Folks like some devil pie. Come, come, come, come, come, come come Come yeah on the plate. Check it out. the This how we be in this everlasting game. Uh-huh. met Devil's Pie in Crack the Playlist met Willy Wartaal. Laatste plaat, Willy. Pesner. Ja. Ja. Ik heb nog ja. nooit van die man gehoord. Ja, nee, ik, ik eigenlijk ook niet. Maar ik, uh, er is zo, ik, ik DJ ook wel eens en dan heb je zo'n site en die heet Beatport. Mm En dan kun je dus eh, gewoon allemaal DJ-liedjes gewoon van house en, en techno en en, en tech house en deep house en weet ik veel wat, welke, welke vertakking je allemaal hebt. Die kun je allemaal luisteren. Die komen dus allemaal op één van de sites. Kun je dat luisteren en dan kun je die, nummers kopen. En dan ga je gewoon, ja, gewoon zoeken, gewoon graven, weet je wel. En dit is zo'n nummer dat ik heb gevonden. En, en uh, dus het is een deep house nummer. En dan zit, ja, het is een heel lang arrangement zit erin. Het duurt ook echt eh, zeven minuten. Ik, mijn ouders jullie hem ook echt gaan draaien. Tuurlijk. Zeven minuten lang Ja, zeker. Oké, dat, moet, okay, dat is echt leuk. Dan moet je echt gewoon heel rustig naar luisteren, want het duurt gewoon heel lang. Er zit ook een, een break in, die duurt echt twee minuten. Die is echt veel te lang om ergens te draaien, maar <laughs> doe ik het altijd gewoon. En ehm, ja, er zit gewoon een hele lekkere shuffle in. Het lijkt alsof, het, alsof er een apparaat mee loopt dat een beetje kapot is. Dat het een beetje soort van naast de maat loopt. Maar het, echt, het, is echt, het is echt heel vet. Oké. Ik ben, best wel verliefd moment. Willy, dankjewel voor je muziek. Yes. Succes nog met, eh, met, eh, met de zomer en, eh, en alle optredens die je gaat hebben. En we gaan luisteren naar Pesner. Hoi. Yo. doei. Thank you. 47 hier op Radio 1. Zometeen Matthijs van Nieuwkerk. Hij was gisteren bij de overnachting en eh, we hebben even een highlight eruit gehaald. En Pieter spreekt. De column van Pieter Derks hoor je ook zo meteen in 4-7 na het nieuws met René van Braak.